Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental door de explosie van een brandstofpijpleiding in Mexico... is verder opgelopen naar 85. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Het ongeluk ontstond doordat dieven gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. Toen dorpsbewoners de benzine wilden opvangen, ontstond een explosie die tot een vuurzee leidde. Een tientallen mensen hebben ernstige brandwonden. Veel lichamen zijn zo erg verminkt dat het identificeren waarschijnlijk lang gaat duren. Ecuador gaat Venezolaanse immigranten strenger controleren. Aanleiding is de moord op een zwangere Ecuadoraanse vrouw... door haar Venezolaanse vriend. Hij hield haar zaterdag een uur gegijzeld in een drukke straat... voordat hij haar doodstak. Waarom de man dat deed is niet bekend. Hij is gearresteerd. President Moreno van Ecuador zegt dat hij teams vanaf nu laat controleren... of immigranten uit Venezuela wel de juiste papieren hebben... Honderdduizenden inwoners van Venezuela zijn het land ontvlucht... vanwege de slechte economische omstandigheden. De brandweer heeft gisteren urenlang bij de jachthaven in de Nederrijn bij Wageningen gezocht naar drenkelingen. Dat gebeurde na melding dat een roeiboot zou zijn omgeslagen. Maar er was geen melding van vermiste personen en er is niets en niemand gevonden in het water, meldt de brandweer. En de huizenprijzen in ons land zijn in het derde kwartaal van vorig jaar veel harder gestegen dan in andere Europese landen. Alleen in Slovenië was de stijging nog groter. In sommige landen van de EU, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en België, was een lichte daling, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. En de prijs van een koophuis lag in juli, augustus en september ruim 9 hoger. Nieuwbouwwoningen zelfs 17 in de afgelopen drie jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Het weer nog vannacht droog, minima rond de min 6. Overdag vooral in het midden en het noorden bewolkt. Blijft nagenoeg overal droog.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 call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like. internet. www.zfmzandvoort.nl Oh. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I he is going through van de winter.